Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Storm Kannel heeft het land via het noordoosten verlaten. Code Oranje is nu ook in Groningen opgeheven. Eerder kwamen zeer zware windstoten voor in het noordoostelijke kustgebied... van 120 tot 130 km per uur. In het Gelderse Lochem is gisteravond een vrouw van 19 omgekomen door een omvallende boom. De politie heeft een minderjarige aangehouden in verband met de bedreiging van meerdere scholen in Leeuwarden. Op social media gaat sinds gisteravond een bericht rond dat er op scholen geschoten zou gaan worden. Na onderzoek kwam de politie bij de verdachte uit. Die is opgepakt en wordt verhoord. Komende ochtend rijden er toch nog geen treinen tussen de stations Groningen en Groningen Europa Park. Het was de bedoeling dat daar vanaf 7 uur weer gereden zou worden, maar vanwege een verzakking van het spoor gaat dat niet door. Eerder, eerder, deze week zijn bij wegwerkzaamheden aan de ringweg van Groningen al delen van het spoor weggezakt. Gisteren ontstond tijdens het herstellen daarvan opnieuw een sinkhole. Het weer in Groningen is code oranje niet meer van kracht. De wind neemt langzaam af en het is een graad of 7.